2 uur. Dit is Maud met het NOS Journaal. Het centrum stroomt vol met Feyenoord-supporters voor de uitwedstrijd tegen Excelsior. Bij winst wordt Feyenoord kampioen. Veel supporters komen met de trein naar Rotterdam. Op de Koolsingel in het centrum zijn hekken neergezet. De wedstrijd is in stadion Woudestein. Dat is afgezet met een ring van containers. Buiten staan veel supporters die de spelersbus van Feyenoord hadden opgewacht. Mocht de club kampioen worden, dan wordt de schaal uitgereikt in de uitverkochte Kuip, waar de wedstrijd te volgen is via schermen. In het centrum van Winschoten woedt een grote brand na een gasexplosie in een woning. Daar waren meerdere mensen. Een van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie was rond half tien, waarna een klein brandje ontstond. Later laaide het vuur op en sloeg over naar andere panden. Inmiddels staan drie woningen in brand. Het vuur is moeilijk te bestrijden omdat de huizen dicht op elkaar staan. De ravage is groot. De hele straat in Winschoten is geëvacueerd. Bij de Franse presidentsverkiezingen ligt de opkomst iets lager dan vijf jaar geleden. Ruim 28 procent had rond het middaguur gestemd. Vijf jaar geleden was dat bijna 31 procent. De twee kandidaten voor de tweede ronde, Emmanuel Macron en Marine Le Pen hebben vanochtend rond 11 uur een stem uitgebracht. In de peilingen heeft de pro-Europese Macron een grote voorsprong op Le Pen... die uit de EU wil stappen en af wil van de euro. Het Duitse leger gaat onderzoek doen in alle kazernes in het land... na de vondst gisteren van nazi-spullen. Inspecteurs van het leger ontdekten na een tip een vitrine met stalen helmen van de Weermacht. Ook lagen er pistolen en machinegeweren van de nazi's uit de Tweede Wereldoorlog. De kast stond in de ontspanningsruimte van de kazerne in Vuurstenberg. Het weer vooral in het zuiden bewolkt en daar kan ook een buitje vallen. In het noorden en midden van het land eh, vaker zon, maar vanuit het noordwesten trekt nieuwe bewolking het land binnen.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 That's why Dr. Alban tell everybody, we no want no coke, no heroin, no hash hash, no amphetamine. okay, you know you One time, two time, they make a million. Take all the one and run a foreign country. Build a big house, buy a big limousine. That's why all comes so they for do the right thing. That's why Jaja sent me to tell them the truth. Cause it's a disgrace to the human race. Some are flying very high, some are flying very low. Could not differentiate what is right from wrong.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 No one, no coke, no heroin. kwart eeuw geleden was dit een, echt een grote hit voor eh, Dr. Alban. Het is No Coke. Uh, daarvoor had hij het hitje met Hello Africa. Dat was zijn debuutsingle. En daarachter kwam die grote hit It's My Life. En dat is toch wel echt de artiest van begin jaren 90. Dr. Alban open het eh, nieuw programma van deze 7 mei 2017. Zandvoort op zondag, dat aan 5 uur vandaag. En we hebben allemaal prachtige dingen voor je in petto. Wat dacht je van de Racketon.nu plaat om half vier? Die is weer zorgvuldig uitgekozen door niemand minder dan Maarten Vrijen. Ben je al benieuwd? Ga dan naar www.racketon.nu. Uh, eh, we volgen natuurlijk ook de ontknoping van de Eredivisie... want we hebben een vol programma zo meteen om half drie. De kampioenswedstrijd, je hebt het al de hele dag gehoord... Excelsior tegen Feyenoord, maar ook Ajax Go Ahead Eagles... FC Groningen tegen PSV, FC Utrecht Vitesse... Heracles Almelo tegen ADO Den Haag, NEC AZ... Pek Zwolle tegen Heerenveen... En Rode RC Willem 2 en Sparta Rotterdam FC Twente zijn de wedstrijden van vandaag. En natuurlijk volgen we de derde etappe van de Giro d'Italia. En hij is er ook weer. Wie hebben het over? Nou, Lex van de Hoorn doet weer aan weersverwachtingen. Nou, dat is even om eh, blij over te zijn. Hij is er gewoon. En dat zo meteen om half drie. Tot aan vijf uur. Muziek en informatie dus. En leuke muziek.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 Met Coldplay Something Just Like This. Eh, welkom dus bij Zandvoort op zondag hadden we al gedaan. Het is kwart over twee. Naast het voetbal ook wat andere sport. Want Jolien Door heeft de ronde van Chongming Island op haar naam gebracht. De Belgische renster van Wiggle High Five won na de tweede ook de derde etappe in de driedaagse Chinese rittenkoers. Doren eh, die verwees net als zaterdag Kirsten Wild naar de tweede plaats. De renster van Silsane ehm, Pro Cycling, die op vrijdag wel de eerste etappe wist te winnen... ging al vroeg de sprint aan, maar was niet opgewassen tegen de Belgische. Vlak daarvoor had Valentina Scandolara nog geprobeerd een sprint te voorkomen... maar een haar vluchtpoging mislukte door die vorige maand nog goud en brons won bij het eh, WK baanwielrennen in Hongkong... is het de eerste zege in een meerdaagse koers die meetelt, eh, meetelt in de World Tour. Wild ging in 2014 en 2015 nog met de eindzege aan de haal. En ditmaal moest ze in met de tweede plaats eh, genoegen nemen. Australische Chloe Hosking van uh, Ale Cipollini, de winnares van vorig jaar, zij weer derde. Ben Schneider heeft in de Moto3-klasse bij de grote prijs van Spanje... zijn eerste punten van dit seizoen gepakt. De Nederlandse motorcoureur finisht in Geres als elfde. Dan Schneider was als 24e eh, gestart. De zege ging naar de 17-jarige Aaron Canet. De Spanjaard won nog niet eerder een eh, race in de Moto 3. Romano Vanetta, eh, Van, Vanatti, sorry moet ik het wel goed uitspreken, uit Italië eindigde als tweede voor de Spanjaard Juan Mir. En Mir behoudt na vier races de leiding in de WK-stand met 74 punten. Vanati die eh, is eh, tweede met 65 punten. En Jorge Martin uit eh, Spanje staat derde met 59 punten. Ben Schneider pakte 5 punten en bezet nu de 22e plaats. De vijfde race van het seizoen is over twee weken op Le Mans in La France. Dan gaan we even basketballen, want Golden State Warriors... die heeft toch een overwinning nodig om in de playoffs van de NBA... de finale van de Western Conference te bereiken. De ploeg uit Oakland won ook het eh, derde duel van de Best of Seven-serie met eh, Utah Jazz... Ze wonnen met 102-91. Golden State die boekte in Salt Lake City zijn zevende overwinning op rij in de playoffs... en won 22 van de laatste 23 wedstrijden. De laatste nederlaag was op 10 april uitgerekend tegen Utah Jazz. De Warriors kennen een moeizame start, maar namen vanaf het derde kwart het heft stevig in handen. Kevin Durant was goed voor 38 punten en 3 rebounds. Stephen Curry die voegde daar nog 23 punten aan toe. En bij Golden State ontbrak coach Steve Kerr wegens rugproblemen. Het is onduidelijk wanneer hij weer terug kan keren op de bank. Goed, tot zover de sport. Zometeen om half drie begint het geraas op de velden voor de Eredivisie. En natuurlijk meteopagina.nl. Lex van Horren is gewoon weer terug. love. de zussen van Tony Braxton. En die gingen toen samen toch maar even verder. Tamar, Trina en Towanda Braxton deden een eh, koffertje van Diana Ross. En eh, de Boss werd een hele grote hit. Daarvoor AHA, The Sun Always Shine on TV. En trouwens, we hebben iemand vandaag eh, in op Woudenstein. Ja, ik blijf het gewoon lekker Woudenstein noemen. John Lemmens, die gaat voor ons Excelsior tegen Feyenoord verslaan. Dus dat wordt gigantisch interessant. ZFM, Westkust, weerbericht. Ja, het is eh, een tijd geleden, maar hij is er weer. Lex van de Horen, dus het belooft gewoon weer eh, vanaf nu mooi weer te worden. Het weersverwachting eh, voor, eh, eh, voor overdag in de regio Zandvoort is nu 12,6 hier in Zandvoort. Vandaag meest bewolkt, matige noordelijke wind met een maximum van rond de 15 graden. Morgen eerst wolkenvelden in de middagzon, matige noordoostenwind met een maximum van 13 graden. Dinsdag veel zon, matige noordoostenwind en 12 graden. En de, eh, de vooruitzichten zijn na het weekende eerst vrij fris. En aan het eind van de week, ja ja, daar zijn ze. Oplopende temperaturen, wat zegt u daar? Oplopende temperaturen, ja, die komen eraan. Waarschijnlijk eh, aan het eind van de week gewoon een graadje of 20 hier in Zandvoort. Dus dat zijn goede berichten. Meer informatie over het weer, www.meteopagina.nl. Dat is de website van eh, onze internet of en weergoeroe Lex voor de Horen. En wil je trouwens op ons nemen in het zeewater van Zandvoort? Dat is nog vrij koud, 12 graden. in stormy weather at 57 Mount Pleasant Street. Well, it's the same room, but everything's different. You can the sleep, but not the it's naturally. Para Geraldine Taylor met eh, de letter die eh, voorbij komt eh, hier bij CFM Zandvoort. en daarvoor Crowded House Weather With You. We hebben een verstokte Feyenoord-fan in ons midden. Dat is Sean Lemmens. Sean, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent in Rotterdam op dit ogenblik. Waar ongeveer? Ja, wij zitten op 100 meter van het Excelsior Stadion in een hele grote hal. Waar we de beelden natuurlijk rechtstreeks kijken. Nu even de beelden dicht omdat Excelsior eh, eh, even gevaarlijk werd. Maar gelukkig liep het goed af. Eh, we zitten met een 600 à 1000 mensen in een grote hal. En met een heel groot scherm. Ja, meerdere schermen, maar één heel groot scherm. En we zitten die wedstrijd kijken, die ja, op 100 meter van de afstand van wordt. En we zijn uit Zandvoort met een, een elftal super Feyenoord supporters hierheen gegaan vanochtend al vroeg om eh, naar leven te de Dus, eh, nou ja, je hoort het serie. Het is, eh, het is fantastisch gewoon. Is het een beetje ook een warm bad, de, wat je daar voelt? Allemaal Feyenoord-fans? Ja, ja, vanochtend ook. wel dat ik zelf in het stadion, maar bij de Feyenoord welkom aan. En hier ook. Ja, het is, het 99,9, wat? 100% Feyenoord-fans natuurlijk. Die, die proberen een goede sfeer te creëren. En, eh, maar dus, nee, het is een fantastische serie. Oké. Hey John, hou ons op de hoogte van de, eh, de verwikking in de wedstrijd. En eh, we spreken je zo meteen wel weer. Oké, okay, Dankjewel, hoi. Oké, doei doei. Dat was Sean Lemmens. Hij verslaat voor ons speciaal op deze zondag. Excelsior tegen Feyenoord, de kampioenswedstrijd. Na 18 jaar kan Feyenoord weer kampioen worden. We gaan weer verder met muziek. Doen we met Nickers, zo met de Riddle, hier bij ZFM. fashion is a 106.9 ZFN Even if I am in love with you, all this to say, what's it to you? Observe the blood, the rose tattoo of the fingerprints on me from you. Other evidence has shown that you and I are still alone. We skirt around the danger zone and don't talk about it later. Marlena watches from the wall. Her mocking smile says it all. She records the rise and fall of every soldier passing. But the only soldier now is me. I'm fighting things I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing. Marlena on the wall. Well, I walked to your house in the afternoon by the butcher shop with a sawdust room. Don't give away the goods too soon is what she might have told me. And I tried so hard to resist when you held me in your handsome fist and reminded me of the night we kissed and of why I should be leaving. Marlena watches from the wall. Her mocking smile says it all. She records the rise and fall and don't talk about it later. And I tried so hard to resist when you held me in your handsome fist and reminded me of the night we kissed and of why I should be leaving. While Lena watches from the wall, her mocking smile says it all she records the rise and fall of every man who's been here. But the only one here now is me. I'm fighting things I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing. mooi nummer is dit. Suzanne Veke, Marlene on the Wall was haar uh, eh, debuut single in 1985. En daarvoor Nick Kershaw met The Riddle. Voor Zandvoort en de regio. Er is inmiddels wel gescoord in op de velden. Het is 1-0 eh, tussen Heracles en ADO. En... Ehm, FC Groningen tegen PSV is ook 1-0. Want Mimoun Mahi scoorde na 11 minuten met linksbinnen. En nog steeds eh, staat het 0-0 bij Excelsior tegen Feyenoord. En eh, Excelsior verstopt zich niet. Dat hadden we al gehoord van eh, John Lemmens. Goed, even wat Zandvoorts nieuws. Want eh, vanaf afgelopen vrijdag tot en met 11 juni... is in het Zandvoorts Museum de expositie Circus het Zandvoort te bewonderen. Het circus is al anderhalve eeuw de meest pure vorm van entertainment. Pas sinds enkele jaren is circus onderdeel van het Nationaal Cultureel Erfgoed. Aan de hand van voorwerpen, affiches, kleding, foto's en uitgebreide informatie krijg je als bezoeker een eh, compleet beeld van het ontstaan en ontwikkeling van het circus. Circus en Zandvoort, waarom deze expositie juist in Zandvoort? Zandvoort heeft namelijk een rijke circushistorie. Zo opende anno 1903 in Zandvoort aan de Dr. Johan G. Metgerstraat een heus circusgebouw haar poorten. Het Olympia Palace was het eh, carré van Zandvoort... want het hebben van een vast circusgebouw paste perfect bij de overgang van een vissersdorp naar een moderne badplaats. Op 4 eh, augustus 1921 brandt het gebouw helaas af. Jammer, want wie weet hadden we anders nu nog, net als Scheveningen, een circustheater gehad. De band tussen circus, circussen en Zandvoort is gebleven. Want zo opereerde Circus Rigolo vanuit Zandvoort... en het staatscircus van Moskou, Holiday... was regelmatig op het circuitterrein te vinden. Het is dus hoog tijd voor een expositie... waarin de geschiedenis van deze boeiende cultuurvorm in de schijnwerpers gezet wordt. Het, eh, de Nederlandse circusfotograaf Piet Hein Oud heeft een deel van zijn uitgebreide circuscollectie uitgeleend aan het eh, museum. Het Zandvoortsmuseum is geopend van woensdag tot met zondag van 1 tot 5 uur. En jeugd tot 18 heeft gratis toegang. Volwassenen die betalen slechts 3 euro. En iedere bezoeker krijgt het entreegeld terug in de vorm van een kortingsbond van 3 euro voor Magic Circus. Dat is het eh, Amsterdamse Stadscircus dat in augustus in Zandvoort te zien zal zijn heb jij morgen wat te doen. Want eh, morgen eh, is er ook eh, tijdens de kick-off van buurtsportvereniging Zo Zandvoort... Ehm, en daar kun je kennis maken met de sporten die Sportservice Heemstede Zandvoort met verschillende partners gaat aanbieden de komende tijd. Sportservice Heemstede Zandvoort organiseert in samenwerking met de partners op maandag 8 mei, dus dat is morgen, van half 4 tot half 6, de kick-off van de buurt sportvereniging op eh, het speelplein aan de Flemmingstraat. De BSV is opgezet door Sportservice Heemstede Zandvoort... in samenwerking met turnvereniging OSS, Quattro BT, Surfschool First Wave... en Stichting Pluspunt eh, voor de gemeente Zandvoort. De BSV richt zich voornamelijk op sportactiviteiten in Zandvoort-Noord. En met de BSV wordt de jeugd meer betrokken bij de buurt. Zo kunnen ze meer sporten en bewegen, maar ook helpen met sportactiviteiten organiseren met elkaar. De activiteiten die Sportservice Heemstede Zandvoort organiseert met de BSV... gaan plaatsvinden tijdens eh, en na de schooltijd en zullen vaak gratis aangeboden worden. BSV Zo Zandvoort wil zo veel mogelijk inwoners uit Zandvoort-Noord in beweging krijgen. Morgenmiddag kunnen de aanwezigen kennismaken met jongerenwerker Rens en buurtsportcoach Christopher... Daarnaast vinden er ook verschillende beweegactiviteiten plaats... zoals pannavoetbal, longboarden, basketballen en een bootcamp. De jongeren van 10 tot 17 jaar, maar juist ook ouders... zijn hartelijk welkom eh, om de kick-off bij te wonen... op het speelplein aan de Flemmingstraat. Dus eh, morgen dus ben je van de harte welkom. En daar is het weer. De toegang is gratis. wij gaan verder met muziek. Muziek van Texas. grootste hits. De, de, de, hits. Je hoort ze hier. Andor Sandbergen op ZFM 107. Oh, I want love, I need your love. than the diamond, cool crystal and hair style. So hold on, know that this is the one I need your love. But still. 1992 was dit een uh, grote hit, ja. Ebenezer Good, hadden ze. Move Any Mountains, maar ook deze Last Sex Intelligence van de, de Shaman. En eh, die hoorde je voorbij komen. En daarvoor Texas met Black Eyed Boy. Tot zover het eerste gedeelte van Zandvoort op zondag. We sluiten af met de plaat uit 1992. America met You Can Do Magic. I couldn't see. I said if I can't feel it. How could it be? No, no magic could happen to me. And then I saw you, I couldn't believe it. You took my heart, I couldn't retrieve it. Said to myself, 6,9. Straks meer. 4 FM. Maar nu eerst het NOS